Maar nu gaat de hulplijn wat anders doen. Ze halen het woordje vaccinatie weg en gaan aan de slag met andere vragen. We willen ons de komende tijd met name gaan richten op, eh, op het voorkomen van ziekte. Het is dus deze maand darmkankermaand en vandaar dat we daarmee zijn begonnen. Ja, over een tijdje gaan de studenten ook aan de slag met vragen over de prik tegen baarmoederhalskanker. Dat is ook een onderwerp waar heel veel onzininformatie over rondgaat op social media. Het uh, eh, HPV-vaccin. Dus daar zullen we waarschijnlijk aan het eind van de maand ook voorlichting over gaan geven. Op dit moment worden er in ons land 8.500 Oekraïners opgevangen. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten er eind deze week 25.000 opvangplekken zijn. Ondertussen is de Turkse minister van Buitenlandse Zaken naar Kiev afgereisd om te praten met president Zelensky van Oekraïne. Hij wil bemiddelen, zegt correspondent Mitra Nazar. Dat hij daar naartoe gaat eh, laat zien hoe betrokken Turkije wil zijn in een oplossing vinden voor dit conflict. Want Turkije heeft een gebalanceerde positie ingenomen waarbij Turkije steeds zegt wij zijn de aangewezen persoon om te bemiddelen. Omdat we een goede relatie hebben met beide landen. Zowel Rusland als Oekraïne. Maar die positie ja, die wordt natuurlijk wel steeds moeilijker houdbaar. Gisteren sprak de Turkse minister al met zijn Russische collega Lavrov van Buitenlandse Zaken. Turkije wil dat Zelensky en Poetin met elkaar gaan praten. Maar volgens Rusland kan dat pas wanneer er duidelijke afspraken tussen beide landen zijn gemaakt. Kan vandaag geen kwaad om even aan de gang te gaan met de tuinslang of een emmer water. Er is een wolk Sahara-zand onze kant op gewaaid. En dus zit er op je fietszadel of autodak waarschijnlijk een laagje beige stof. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel moet de eerste race van het seizoen laten schieten. Hij heeft corona en is er niet bij komend weekend in Bahrein. Zijn wagen wordt voor één keer bestuurd door landgenoot Nico Hulkenberg. Het weer. Het is overal droog. In het oosten is het grijs, maar vanuit het westen breekt op steeds meer plekken de zon door. Het is wel wat koeler dan gisteren, max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar nog een aantal files in de regio die voor maximaal 5 minuten vertraging zorgen. Er zijn twee uitzonderingen. De eerste staat op de A10, de ring van Amsterdam aan de zuidoostkant, wanneer je vanuit het noorden richting het zuiden onderweg bent. Bij afrit Amsterdam Centrum is een ongeluk gebeurd waardoor één reis ook dicht is. Je hebt daar nu 10 minuten vertraging vanaf Durgerdam. Ook is het druk op de N201 vanuit Hilversum naar Uithoren. Tussen Nederhorst den Berg en Loenersloot 2 kilometer file en je reist duurt daar 10 tot 15 minuten langer.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 t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches sur les auteurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y aura papy, y aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. there. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells will be doing for us? And I'm giving up my Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 Marry me, marry me, say yes Marry me, marry me, say yes Marry me, marry me, say yes For the rest, the rest I never seen forever I never seen forever in the wild But now I'm looking, now I'm looking in its eyes Baby, on my shelter Shelter from a broken paradise Couldn't dream it any better if I tried. fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, gotta ring, ring, ring. Church bells, let it ring, ring, ring. You're the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life. True love, let her ring, ring, ring. Church bells, let her ring, ring, ring. Angels, wanna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight, baby. op mijn oren. Zaad zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal de lente brengen overal.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 De lente van overal. Een liedje en een wandere melodietje. En een ander berg een liedje. Al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jou jubelen horen, een de en te brengen overal. Liedje en het andere melodietje en een ander erg een bietje. Al die pracht van het heelal. op mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal. De lente brengt overal. Het liedje en het andere een melodietje. En het ander erg een liedje. Al die pracht van het heelal.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 Vanwege de oorlog wordt eind deze maand en begin april een internationale oefening gehouden met gevechtsvliegtuigen boven de Noordzee en Noord-Nederland. De oefening heet Frisian Flag 2022 en in die twee weken stijgen er twee keer per dag zo'n 30 toestellen op. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was nog nooit zo laag. Iets meer dan 50% ging naar de stembus. In 2018 was dat nog 55%. Het weer. Morgen wordt het een zonnige dag met hogere temperaturen dan vandaag. 13 tot 15 graden. me the right way. I'm a beauty in a bottle, baby. Come, come, come on and me My body's saying let's go, but my heart is saying no, no. If you a genie in a bottle, baby. Come, come, come on and let me out.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 Wanneer het regent smeer ik me in met zonnebrand. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt. Ik zit de hele dag alleen aan jou. Alsof je door verliefdheid niet meer functioneren kunt.